met het NOS-journaal. Iran is begonnen met het installeren van... die zeggen dat er bijna 200 centrifuges voor de verrijking van uranium zijn geïnstalleerd. Veel landen zijn bezorgd dat het atoomprogramma van Iran is gericht op het maken van kernwapens. Iran houdt vol dat het alleen is bedoeld voor het opwekken van kernenergie. Na acht maanden worden volgende week dinsdag de gesprekken over het Iraanse kernprogramma hervat. In Waalre bij Eindhoven is vanochtend een advocaat beschoten. De man van 36 zat in zijn auto toen een onbekende het vuur op hem opende. De advocaat raakte niet gewond. Hij meldde het incident zelf op het politiebureau. De politie heeft onderzoek gedaan in het bos waar de man is beschoten. En ook wordt de auto van de advocaat onderzocht. De dader zou na het incident zijn gevlucht op een fiets. De advocaat werkt bij een kantoor in Waalre en de Fiat deed daar vorig jaar een inval. De advocaat werd verdacht van valsheid in geschriften en faillissementsfraude, maar is niet vervolgd. De politie in Den Bosch heeft een man neergeschoten bij een achtervolging. Rond 7 uur vanavond wilden agenten de auto van de man doorzoeken op drugs. Hij kreeg een stopteken, maar ging er vandoor. En de politie zette de achtervolging in, waarbij ook schoten zijn gelost. Uiteindelijk verloor de man de macht over het stuur en reed frontaal tegen de muur van een kerk. Volgens de politie had de auto een buitenlands kenteken. Welke nationaliteit de bestuurder heeft is nog onduidelijk. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die ook in de auto zat is aangehouden. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het weer, vanavond en vannacht vriest het licht tot matig. Morgen overdag blijft het vrij koud winterweer. Zonnige perioden worden afgewisseld door bewolking en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. In het weekend gaat het sneeuwen. Dit was het NOS.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 ZFM. phone isn't always strong. there's nobody there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 爱情。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 future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 She sure made my day. Danced and sang the truth away. Caught up in a storm, we tried to hide all night long. We time when you're in pain, you keep calling out my name. You know I will understand, baby. You're mine.